Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In China is de echtgenoot veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als de vrouw zich twee jaar lang gedraagt, ze vermoedelijk levenslang achter de tralies zit. Koe Kai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoorde. Koes echtgenoot, Bo Chilai, gold lang als de reizende ster binnen de communistische partij, maar viel begin dit jaar in ongenade. Tegen hem loopt een onderzoek vanwege overtreding van de partijregels. Een kamermeerderheid is tegen de ongevraagde verspreiding van de telefoongids. De kwestie is actueel vanwege het initiatief Sterftelefoongids Sterf.nl van internetondernemer Alexander Klupping. Klupping vindt het ongevraagd toezenden van de gids niet van deze tijd. Zes partijen willen nu de telecomwet aanpassen. Daarin staat dat er een verplichting is om de gids te verspreiden. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft een week van nationale rouw afgekondigd om de doden te herdenken die deze week vielen bij de Marikana-mijn. Vanaf vandaag hangen alle vlaggen in Zuid-Afrika een week half stok. Donderdag zijn op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten. Bij uit de hand gelopen demonstraties kwamen zeker 44 mensen om het leven. De meeste slachtoffers zijn doodgeschoten door de politie. In de Verenigde Staten hebben uitspraken van een republikeinse politicus tot ophef geleid. Kandidaat-senator Todd Aiken zei in een tv-interview dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Op de vraag of hij achter een abortus staat na een verkrachting antwoordde Aiken... Het lichaam van een vrouw heeft mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. Na het interview zei Aiken dat hij zich had versproken. Vandaag ligt in supermarkten gekweekte vis met een keurmerk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de vis op een verantwoorde manier is geproduceerd. Het is het ASC-keurmerk en staat op vissen als tilapia, pangasius en zalm. Het weer, het is wisselend bewolkt met een enkele bui in ongeveer 20 graden. Later vandaag wordt het met een matige westenwind 23 tot 29 graden.